Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Aankomend president Joe Biden vindt het beschamend dat president Trump zijn verlies nog niet heeft toegegeven. Dat zei hij op een persconferentie. Volgens Biden zou het de nalatenschap van de president geen goed doen. Voor de overgang naar een nieuwe regering is het niet essentieel dat Trump zijn verlies toegeeft. Het zal de voorbereiding op de machtswisseling niet in de weg zitten, zegt Biden. De toekomstige Amerikaanse president roept Trumps team op om de verkiezingsuitslag te erkennen... en benadrukt dat er geen bewijs is voor verkiezingsfraude. In Rotterdam is een jongen van 13 aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij een steekpartij. Bij die steekpartij eerder vanavond raakte een 14-jarige jongen zwaar gewond. Het slachtoffer is aanspreekbaar, maar moest met spoed naar het ziekenhuis. Aan het geweld zou een ruzie vooraf zijn gegaan. De politie is op zoek naar getuigen van de ruzie en de steekpartij. Sharon Dijksma is door de gemeenteraad van Utrecht voorgedragen als nieuwe burgemeester. Ze is nu nog wethouder in Amsterdam. De 49-jarige Dijksma wordt de opvolger van Jan van Zanen... die deze zomer naar Den Haag vertrok. De Utrechtse Vertrouwenscommissie stelde vanavond twee kandidaten voor aan de gemeenteraad. Die koos uiteindelijk voor Dijksma. De aanbeveling gaat nu naar minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Daarna wordt Dijksma formeel benoemd door koning Willem-Alexander. Na een anonieme tip heeft de politie in het Limburgse Geleen een inval gedaan in een woning. Ook bleek uit metingen dat er mogelijk elektriciteit werd gestolen. In de kelder dachten agenten dat ze een wietplantage hadden ontdekt... maar toen ze beter keken zagen ze emmers vol witlof in zwarte aarde. De eigenaar kweekte groenten als hobby. In de woning werd verder niks gevonden wat op hennepteel duidt... en ook bleek dat er geen stroom werd afgetapt. De politie zoekt nu elders in de wijk naar een wietplantage. Het weer. Vannacht is het overwegend droog. De temperatuur ligt rond de 8 graden.